Boek nu en reis verder. Raamdecoratie kiezen? Karwei regelt het. We komen gratis bij je thuis voor advies. Boek nu je afspraak op karwei.nl. Karwei, maak het mooier. Alle Simone-bundels van Hollands Nieuwe zijn nu dubbel zo groot. En kost het eerste jaar maar 4,50 per maand. Zelfs onze 40.000 bundel. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl en stap over. Deze deal geldt bij een tweejarig abonnement. Gelukkig getrouwd? Ik ook. Op Second Love vond ik wat ik miste. Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl. Centraal Beheer, met Sarah. Met Jack, ik was onderweg om mijn honden lekker los te laten. Rijd mijn autoboten los. Is iedereen oké? Dat wel, maar nu ligt hij ook nog eens vol hondenvoer. Ik had echt een brok in mijn keel. Wij lossen het voor je op. Kun jij weer met je honden op wat? Even over vervangend vervoer. Met de autoverzekering van Centraal Beheer krijg je bij schade vervoer dat bij je past. Centraal Beheer. Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits. Ons voetbalteam knapt gezellig het buurthuis op. Mijn beste vriendin en ik organiseren een lunch in het verzorgingstehuis. Liefst in ons, dus doe op 13 of 14 maart mee met NL Doet. De grootste vrijwilligersactie van Nederland. Meld je aan op oranjefonds.nl slash nldoet. Oranje Fonds. Voor een verbonden samenleving. Amazon presenteert Sam en zijn leg day. Sam had al drie jaar niet meer gesquat. Als hij moest kiezen tussen de trap en de roltrap, dan nam hij de lift. Zijn beenspieren waren al een tijdje met vakantie. Maar toen shopte Sam op Amazon en kocht hij Olympische gewichten, proteïnepoeder en een krachtige massagegun.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 De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com. Kia. Movement that inspires. Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Mmm kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten. Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf. Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine. De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Fan of the Year 2026. Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken... met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren...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 er niet is. Jij praat onderduid over hoe het was, over hoe je het hebt gehad. En misschien als ik op ben, zeg ik een keertje schat. Dan vraag je mij, hoe was het bij jou? Hooguit zeg ik dan stil. En ik zeg je weer niet wat ik nu denk, dat ik eindelijk zeggen wil. wat hij mist. Weet niet wat hij mist. Een man weet niet wat hij mist. Maar als er niet is, als er niet is, weet een man pas wat hij mist. De beste muziek aller tijden. Wat een lekkere muziek, jongens. Veronica. Radio Veronica, join the club. stranger in my bed. 10 kleurrijke groente- en fruitknuffeltjes. Haal je spaarkaart in de winkel en spaar ze allemaal. Lidl, je verdient het. Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid. En ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl. Kom niet alleen sparen, maar ook busparen. Bij Lidl. Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Mandarijnen. Per kilo voor maar 1,49. En ook extra goedkoop bloedsinusappels. Anderhalve kilo voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Boek de mooiste bestemmingen voor de mei- en zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste vroegboekdeals. d Live your dreams. Ah, wat een hotel. Het zwembad, de ontbijt, de sfeer, perfect. En het beste van alles? Je hebt niet te veel betaald, omdat je op Trivago hebt gekeken. Kijk op Trivago om hotelprijzen van verschillende sites te vergelijken... en bespaar tot 35 Hetzelfde hotel, maar met een geweldige prijs. Hotel Trivago. Profiteer nu van de allerbeste vroegboekdeals. D-reizen. Live your dreams. Als ondernemer wilt u door Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering. Werkend Nederland draait op volle kracht. En toch verwachten we elke dag meer van elkaar. Harder werken is geen optie. Slimmer wel. Vooruitgang zit niet in meer uren, maar in anders met die uren omgaan. De slimme technologie van KPN helpt je daarbij. Zodat jij je kunt focussen op het werk dat er echt toe doet. Ontdek hoe op kpn.com slash slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland. Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl Nu bij IKEA, een droomkast voor een droomprijs. Krijg 10% IKEA Family Korting op je Pax Kledingkast... en 20% op bijpassende verlichting en opbergers. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën. Gesmolten gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij. Eurojackpot is de loterij met de hoogste jackpot van Nederland. Ja, die wil je niet missen. Speel iedere dinsdag en vrijdag mee met Eurojackpot. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl en maak kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Plus. Geniet maar even van dit McDonald's momentje. Je luisterde naar de Cheesy Chicken. Een kipburger met kaas. Kom hem lekker halen bij McDonald's. Go voor talloze kinderen is kou levensgevaarlijk. Save the Children helpt kinderen in kwetsbare situaties met warme kleding, dikke dekens en medische zorg. Jouw hulp is hierbij onmisbaar. Dus ga naar savethechildren.nl/slash kou en doneer. Warmte geven? Begin bij een kind. NCOI is al 30 jaar